1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam overnachten enkele tientallen demonstranten op de Dam. Ze hebben daar tenten opgezet uit protest tegen de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein begin deze maand. Ze zeggen dat ze nu dakloos zijn omdat de alternatieve plek die de gemeente heeft aangeboden in Amsterdam-Noord niet geschikt is. Burgemeester Halsema kwam rond kwart voor elf even op de Dam kijken. De demonstranten mogen tot de ochtend op de Dam blijven. Het Amerikaanse leger zegt in Somalië 52 leden van de terreurbeweging Al-Shabaab te hebben gedood. Het gebeurde bij een luchtaanval die een reactie was op een aanval van Al-Shabaab op het Somalische leger. Bij die aanval werden volgens Al-Shabaab 41 Somalische militairen gedood. Volgens de Amerikanen heeft het bombardement op Al-Shabaab geen burgerlevens geëist. Het Amerikaanse leger heeft sinds het aantreden van president Trump... de aanvallen op Al-Shabaab sterk opgevoerd. Vorig jaar waren er bijna 50 luchtaanvallen. Ronnie Flex heeft de popprijs 2018 gewonnen. De 26-jarige rapper en producer kreeg de prijs uitgereikt op het festival Noorderslag in Groningen. Volgens de jury loopt Ronnie Flex voorop in de muzikale ontwikkeling van de hiphop en staat hij textueel op eenzame hoogte. Afgelopen jaar verscheen zijn derde album met daarop de nummer 1 hit Non-Stop. Drie jaar geleden won Ronnie Flex de popprijzen ook al, toen als lid van het hip-hop collectief New Wave. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeldje. In de eredivisie heeft PEC Zwolle verrassend gewonnen van Feyenoord. De ploeg van Jaap Stam won thuis met 3-1. Het was zijn eerste wedstrijd als trainer van PEC Zwolle. Met de onverwachte overwinning heeft hij zijn club meteen uit de degradatiezone gehaald. AZ won thuis met 3-0 van FC Utrecht. VVV Venlo won uit in Den Haag met 4-2 van ADO. En FC Groningen versloeg thuis Heracles met 3-0. Het weer, het is helder. Vannacht vriest het 3 tot 8 graden. Ook morgenochtend vriest het.